Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest bij een woning. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel vloog een kozijn compleet met de sponningen uit de gevel. Eind mei raakte in Rotterdam nog een man gewond aan zijn handen... nadat hij een explosief had afgestoken bij een woning. De Amerikaanse president Biden komt met maatregelen om de instroom van migranten aan de zuidgrens te beperken. Als er meer dan 2500 mensen per dag worden opgepakt... die vanuit Mexico illegaal het land zijn binnengekomen... dan kunnen er daarna geen asielaanvragen meer worden ingediend. De meeste migranten zullen dan meteen weer moeten vertrekken. Als ze dat niet doen, dan kunnen ze worden vervolgd... of mogen ze tot vijf jaar lang geen nieuwe migratiepoging meer doen. De maatregel gaat meteen in. Het aantal van 2500 migranten wordt nu vrijwel dagelijks overschreden. De Britse premier Sunak en zijn belangrijkste rivaal, Labour-leider Starmer... zijn elkaar flink in de haren gevlogen tijdens hun eerste tv-debat... in de aanloop naar de verkiezingen. Starmer zei dat het land in chaos verkeert. En Sunak verweet Starmer dat hij geen plan heeft. De verkiezingen zijn op 4 juli. Labour staat dik voor in de peilingen. Een bunker in de duinen bij Castricum is gisteravond volgelopen met water. Een kostbare verzameling historische films die daar ligt opgeslagen... werd bedreigd door het water, maar de schade lijkt mee te vallen. Het Filmmuseum in Amsterdam gebruikt de bunker om films op te slaan. Veel van die films zijn gemaakt van nitraat. En omdat die makkelijk in brand vliegen... mogen ze niet in de buurt van woningen worden opgeslagen. De bunker liep vol omdat de eigen pomp niet werkte. De brandweer heeft de, heeft de bunker uiteindelijk leeggepompt. Het Nederlands voetbalelftal heeft in Tampere in Finland... in een EK-kwalificatiewedstrijd gelijk gespeeld tegen de Finse vrouwen. Het werd 1-1. Berestein zette Nederland nog wel op voorsprong... maar na een kwartier voor tijd maakte Rantala gelijk. Het weer in het zuidoosten eerst nog regen. Later is het overal droog met zonnige perioden.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 You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so.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 De Britse premier Sunak en Labour-leider Starmer zijn elkaar flink in de haren gevlogen tijdens hun eerste verkiezingsdebat. Starmer zei dat het land in chaos verkeert. Sunak verweet Starmer dat hij geen plan heeft. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest bij een woning. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel vloog een raam compleet met de sponningen uit de gevel. Het weer in het zuidoosten is nog regen. Later is het overal droog met zonnige periodes. Het wordt 13 tot 18 graden.